Het is Rachid Finch met het NOS-journaal. Twee jaar na de aardbeving op Haiti verloopt de hulp aan het land nog steeds erg moeizaam. Van de bijna 1 miljoen mensen die dakloos werden, woont nog ruim de helft in tenten. En van de beloofde 4,6 miljard dollar hulp is minder dan de helft overgemaakt. Het staat in een rapport van Oxfam Novib. De hulporganisatie vraagt de autoriteiten in Haiti en de donorlanden om de wederopbouw te versnellen. De Burmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi wil zich op 1 april in het parlement laten kiezen. Ze doet dan mee aan tussentijdse verkiezingen. In 48 kiesdistricten zijn parlementszetels vakant, doordat de gekozen politici na de verkiezingen een regeringsfunctie hebben gekregen. De partij van Suu Kyi liet eerder weten weer aan verkiezingen mee te willen doen. De Syrische president Assad geeft vandaag een toespraak over interne aangelegenheden. Dat heeft de staatstelevisie bekendgemaakt. Het is de vierde keer dat Assad het volk toespreekt sinds de onrust in Syrië bijna een jaar geleden begon. De waarnemers van de Arabische Liga zeggen dat het Syrische regime te weinig doet om het geweld te stoppen. En ook wordt weinig werk gemaakt van het vrijlaten van betogers. Het achterste deel van het containerschip Rena voor de kust van Nieuw-Zeeland is aan het zinken. De achtersteven is grotendeels onder water verdwenen. Rond de Rijn drijft veel rotzooi en olie en ook zijn tientallen containers in zee terechtgekomen. Zondag brak het schip in tweeën. Aan boord waren toen nog 800 containers. Tot nu toe is zeker 400 ton olie in zee terechtgekomen. Het kabinet gaat de druk kat verbieden, schrijft het in een brief aan de Tweede Kamer. Door op blaadjes van de katplant te kauwen worden honger en vermoeidheid bestreden. Kan verslavend zijn en leiden tot schade aan de gezondheid. Bovendien leidt de handel volgens het kabinet tot overlast. Kat wordt vooral gebruikt door Somaliërs. Dan het weer, bewolkt en vooral in het noorden af en toe opklaringen. Later vandaag kans op een beetje motregen. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Dorp en Hoogmade 5 kilometer.